vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. De snelweg naar je weekend. De beste beats op vrijdag. Dit is de Slam Mix Marathon. deze man, aan het aantal tatoeages in zijn nek te zien... zou je denken, die kom ik liever niet tegen in de donker steegje. Maar eh, niets is minder waar. Aardige gast en een mega goede DJ. Uit Brazilië, Vintage Culture. Een uur lang in de Mix lost your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Quit on, let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. on, let's check, check, check, check. weer lekker gaan hoor, hier op Kaapverdië. De groetjes van Justin komt binnen via de Slam app. vrijdagmiddagbol is gestart bij Quint en Van Ginkel, Terneuzen. Berichtje van Daniel en ook eh, Erik. Ga lekker uit mijn dak hier op de Slam Mix Marathon. Nou, waar ontkurk jij het weekend met de beste beats op vrijdag? Ik vind het leuk om wat van je te horen. Dat kan allemaal via de Slam app en die is natuurlijk helemaal gratis. Dit is In de Mix Vintage Culture. running off. voor een nieuwe Slam Mix Marathon Chart. De 15 heetste op de dansvloer op het moment. Vorige week hadden we een nieuwe nummer 1. Cassian en Jotto de Love Parade van de koppositie gestoten door Fabric Dawn. Hoe zit het deze week? Je hoort het vanaf 5 uur vanmiddag. Dit is de Slam Mix Marathon. Met nu Vintage Culture. Bring that beat, beat, beat, beat, bring that. zometeen een uur lang Joe.